7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Manchester is de 22-jarige Salman Abedi. De Britse autoriteiten hebben zijn identiteit bevestigd. Hij zou bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten. Onderzocht wordt nog of hij alleen handelde. Abedi zou gisteren vanuit Londen de trein naar Manchester hebben genomen... waar hij zich rond kwart over elf s'avonds opblies in de Manchester Arena. Hij zou het kind zijn van Libische vluchtelingen... die voor het regime van Gaddafi de wijk naar Groot-Brittannië namen. D66-leider Pechtold en ChristenUnie-voorman Segers praten onder leiding van informateur Schippers al uren met elkaar. Het gesprek is bedoeld om te verkennen of de partijen willen onderhandelen over een kabinet van de twee met VVD en CDA. Beide leiders kregen vanochtend groen, van, eh, groen licht van hun fractie om het gesprek aan te gaan. Vooral bij D66 lag dat erg moeilijk. Schippers constateerde gisteren dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de enige overgebleven meerderheidsvariant is. Het geneesmiddel Orkambi tegen Thai-slijmziekte wordt niet opgenomen in het basispakket en wordt dus niet vergoed. Staatssecretaris Van Rijn kan het met de fabrikant niet eens worden over een aanvaardbare prijs. Het medicijn zou 170.000 euro per patiënt per jaar gaan kosten. Patiënten moeten het hun leven lang slikken. In Nederland hebben ongeveer 750 mensen taaislijmziekte. Van Rijn hoopt dat de fabrikant alsnog de prijs van Orkambi wil verlagen. Gewapend met bijlen en een pistool hebben in Parijs drie mannen een chique juwelier overvallen. Ze namen een schatting voor 5 miljoen euro aan sieraden mee. Een van de daders hield het personeel en de klanten onder schot, terwijl de anderen de vitrines kapot sloegen en de sieraden pakten. De overvallers ontsnapten in een gestolen auto. Het weer, flinke periode met zon. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon, maar in het noorden meer bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekend kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Hilversum en Afrit Bunschoten, 2 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad... Tussen Almere en Lelystad 20 minuten vertraging.